uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zijn bezoek aan China afgerond. Hij is vanuit Peking met de trein teruggereden richting eigen land. Wat Kim de afgelopen twee dagen in China heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de Chinese regering zegt dat er te zijner tijd meer informatie over het bezoek bekend wordt gemaakt. Waarschijnlijk heeft de Noord-Koreaanse leider met de Chinese president Xi gesproken over een nieuwe ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump. Die top wordt mogelijk dit voorjaar gehouden. Op 15 maart staakt mogelijk het hele onderwijs. Vakbonden en actiegroepen willen dat op die dag personeel in het basis, middelbaar en hoger onderwijs het werk neerlegt. Ze eisen jaarlijks 4 miljard euro extra voor hogere loden en minder werkdruk. Vakbond CNV doet niet mee. Die wil lopende onderhandelingen afwachten. Het kabinet staat garant voor jonge boeren die een bedrijf willen beginnen of overnemen. Dankzij de garantstelling kunnen boeren makkelijker een lening afsluiten bij een bank. Om voor de regeling in aanmerking te komen... moet een boer wel met een duurzaam en innovatief plan komen. Het kabinet wil met de ondersteuning voorkomen... dat boerenbedrijven verdwijnen omdat er geen opvolger is. In de Filipijnse hoofdstad Manila zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht... vanwege een processie waar miljoenen katholieken aan meedoen. De politie verwacht 5 miljoen mensen en heeft meer dan 7000 agenten ingezet. Ook is er tijdens de processie een verbod op wapens en drank. Worden mobiele telefoons gestoord, mag er niet over de stad worden gevlogen... en ligt de scheepvaart in de rivier door de stad stil. Bij de processie wordt een eeuwenoud standbeeld van een zwarte Jezus door Manila gedragen en aanbeden door gelovigen. Het weer nog. In de loop van de ochtend wordt het vrijwel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het is dan ongeveer 6 graden.